locatie. Er is geen aanklacht tegen hem ingediend. Morsi spreekt van een ontvoering. Burgemeesters vinden dat minister Opstelten zich te veel bemoeit met de inzet van de politie, blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad. Sinds de invoering van de nationale politie op 1 januari gaat de minister over de financiën, materieel inkoop en de arbeidsvoorwaarden. Maar volgens veel burgemeesters bemoeit Opstelten zich ook met de inzet van de politie, terwijl dat de verantwoordelijkheid is van de burgemeesters. Een Amerikaans cementbedrijf geeft toe dat het na de olieramp in de Golf van Mexico bewijsmateriaal heeft vernietigd. Het boorplatform de Deepwater Horizon ontplofte in 2010 door fouten in de cementconstructie. Het bedrijf, Halliburton, vernietigde daarna testresultaten en cementmonsters... die zouden aantonen dat de fouten aan het bedrijf te wijten waren. Halliburton betaalt een boete en geeft 55 miljoen dollar aan een natuurfonds. In Tunesië is voor vandaag een algemene staking uitgeroepen... uit protest tegen de moord op een oppositieleider. Ook de Tunesische luchthavens komen plat te liggen. Er zal geen vliegtuig kunnen landen en opstijgen. Gistermiddag werd de seculiere oppositieleider Mohamed Brahmi doodgeschoten. Veel Tunesiërs houden de regerende islamitische Ennahda-partij daarvoor verantwoordelijk. President Obama heeft in het Witte Huis een diner gegeven voor moslims ter ere van de Ramadan. Bij de zogeheten iftar iftar-maaltijd na zonsondergang waren verschillende ministers aanwezig. Obama prees de moslims voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van Amerika, onder meer in de zakenwereld, de technologie en de geneeskunde. Het weer, wordt een broeierige dag met maxima van 27 tot 29 graden. In de loop van de dag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 Almere richting Utrecht staat file tussen Hilversum en Beeldhoven 3 kilometer.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 Gebeurt dat niet, dan moet hij volgens de VN-chef een openbaar proces krijgen. Eerder drongen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken al aan op de vrijlating van Morsi. Sinds hij begin deze maand door het leger werd afgezet, wordt Morsi vastgehouden op een onbekende locatie. Er is geen aanklacht tegen hem ingediend. Morsi's familie spreekt